en een voorspoedige start. Anouk Thijssen met het nos -jour. De Italiaanse premier Monti wordt bij de parlementsverkiezingen in februari... lijsttrekker van een coalitie van middenpartijen. Hij verwacht dat hij met zo'n centrumcoalitie kan doorregeren. De coalitie steunt Monti's pro-Europese koers... en de verregaande hervormingen om Italië economisch gezond te maken. Monti volgde in november vorig jaar Silvio Berlusconi op als regeringsleider. Omdat Berlusconi onlangs de steun aan Monti's regeringsmeerderheid introk... zijn in februari vervroegde verkiezingen nodig. De Amerikaanse oud-president George Bush senior blijft nog op de intensive care van een ziekenhuis in Houston. Het gaat wel iets beter met hem, zegt zijn familie. De 88-jarige vader van ex-president George W. Bush ligt al meer dan een maand in het ziekenhuis met bronchitis. Een paar weken geleden zeiden de artsen nog dat hij de kerstdagen thuis zou kunnen doorbrengen, maar dat bleek niet haalbaar. De Syrische oppositieleider Ghatib heeft een uitnodiging van Rusland afgewezen om naar Moskou te komen voor vredesbesprekingen. Ghatib zei dat Rusland eerst president Assad moet vragen af te treden. De oppositieleider wil wel met de Russen spreken in een Arabisch land onder voorwaarde dat er een duidelijke agenda op tafel ligt. De uitnodiging van Rusland toont aan dat Moskou langzamerhand van koers verandert. Rusland was lange tijd een steunpilaar voor Assad. De vroegere Griekse minister van Financiën heeft mogelijk een lijst met belastingfraudeurs aangepast. De namen van drie familieleden van de minister zijn er vanaf gehaald. De socialistische partij PASOK heeft de oud-minister meteen gewailleerd. Papa Constantinou ontkent dat hij zelf iets heeft veranderd aan de lijst. De stad New York stevend af op het laagste moordcijfer in tientallen jaren. Op 23 december stond de teller op 414. Als daar niet veel moorden bij komen haalt de stad het laagste moordcijfer sinds 1963. Toen werd voor het eerst een betrouwbare telling gedaan. Het weer, vanavond lokaal nog wat regen, maar vannacht is het overwegend droog en 8 graden.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 I, she doesn't mind. Girl, I got you so. Push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, make a waffle lock on it. Bind it, wiggle it, set the chop on it. Two more shot, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. Two to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for jump on it. Tag team in, fire truck, whip up on it. DJ Dion Sydney. En zometeen part 2. Live in the mix. Dit is de Zandvoort. Dit is het ritme van Zandvoort. Then. stuur